Citydijkers met het NOS-journaal. Er worden opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Oekraïense media en buitenlandse correspondenten melden dat er zeker vier explosies zijn gehoord. Twee waren in het stadscentrum en twee bij een metrostation. Ook is in Kiev het luchtalarm te horen. Of er bij de aanvallen slachtoffers of gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Volgens het Oekraïense parlement zijn er ook luchtaanvallen uitgevoerd op Izium, in het oosten van Oekraïne. Daarbij zouden acht mensen zijn omgekomen, onder wie twee kinderen. In totaal zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zeker 227 burgers omgekomen. Ook zijn volgens de Verenigde Naties minstens 525 burgers gewond geraakt... en zijn meer dan een miljoen mensen het land ontvlucht... De meeste doden vielen door explosies. De VN zegt dat het werkelijke aantal doden en gewonden nog hoger kan zijn... doordat meldingen vertraagd binnenkomen. Ook het aantal verwachte vluchtelingen wordt mogelijk naar boven bijgesteld. Als het aantal vluchtelingen zo blijft oplopen... kan dit volgens de VN de grootste vluchtelingencrisis van deze eeuw veroorzaken. De Oekraïense president Zelensky heeft in een videoboodschap... het verzet van de Oekraïense bevolking geprezen... Hij zei dat elke Rus een felle tegenstoot van burgers kan verwachten. Zelensky noemde de Russische militairen verwarde kinderen... die volgens hem niet weten waarom ze Oekraïne binnenvallen... en worden misbruikt door hun leiders. Volgens hem zijn sommige soldaten op de vlucht terug naar Rusland. 9000 Russische soldaten zouden volgens Zelensky zijn gedood. Rusland sprak gisteren zelf van bijna 500 omgekomen militairen aan hun zijde. Het weer helder met landinwaarts lichte vorst.